Femke Wolthuis met het NOS Journaal. De Nederlandse economie groeit komend jaar twee keer zo hard als dit jaar. Dat voorspelt de Rabobank. Die verwacht een groei van anderhalf procent. Volgens de bank komt dat vooral doordat de woningmarkt iets aantrekt, de werkloosheid daalt en mensen weer iets meer te besteden hebben. Toch zijn er ook zorgen, vooral over de beperkte groei van de Duitse en Franse economie. De vogelgriep heeft vorige week al zo'n 10 miljoen euro gekost. Dat is de schatting van onderzoeksinstituut Leij. De schade komt vooral door de ruimingen en het stilleggen van de slachterijen. Voor iedere week dat het regioverbod van kracht is... komt daar zo'n 9 à 10 miljoen euro bij. Staatssecretaris Dijksma hoopt vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven... over het eventuele compensatie voor getroffen bedrijven. Er komt een zwarte lijst van medewerkers in de zorg die cliënten hebben bestolen of mishandeld. Daarmee moet worden voorkomen dat ze na ontslag ergens anders in de zorg weer aan de slag gaan. Het waarschuwingsregister Zorg en Welzijn wordt vandaag gelanceerd. In dat register staan alleen mensen tegen wie aangifte is gedaan en die zijn ontslagen. In Ferguson is het voor de tweede nacht op rij onrustig. Bij rellen wordt de politie bekogeld en opnieuw worden ruiten ingegooid... en er worden ook branden gesticht. Ook in andere Amerikaanse steden zijn betogingen. De rellen begonnen gisteren nadat duidelijk was geworden... dat een blanke agent die een ongewapende zwarte tiener doodschoot... niet wordt vervolgd. Het criterium in stiphout houdt op te bestaan. Het ontbreekt de organisatie aan geld omdat enkele hoofdsponsoren afhaken. De wielerronde in Helmond, die traditioneel twee dagen na de Tour de France wordt gehouden, leidt volgens het Eindhovens Dagblad al vijf jaar verlies. Laatste editie van de profronde van stiphout werd gewonnen door toerwinnaar Vincenzo Nibali. Het weer in het westen en het zuidwesten soms wat regen. Verder is het droog, maar wel bewolkt en het wordt zo'n 7 graden. Vannacht en morgen op meer plaatsen regen en morgen is het dan iets warmer.